4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de explosie van een Mexicaanse pijpleiding is opgelopen tot 71. Gevreesd wordt dat het aantal nog verder oploopt, want er worden nog 80 mensen vermist. De explosie ontstond doordat mensen gaten in de pijpleiding hadden geboord om benzine te stelen. In Mexico wordt benzine via pijpleidingen gedistribueerd. Tientallen keren per dag worden de leidingen gesaboteerd. Drie weken geleden begon president López Obrador een campagne om daar een eind aan te maken. Het staatsoliebedrijf heeft een aantal leidingen buiten gebruik gesteld... waardoor op tankstations benzinetekorten zijn ontstaan. Het Amerikaanse leger zegt in Somalië 52 leden van de terreurbeweging Al-Shabaab te hebben gedood. Het gebeurde bij een luchtaanval die een reactie was op een aanval van Al-Shabaab op het Somalische leger. Bij die aanval werden volgens Al-Shabaab 41 Somalische militairen gedood. Volgens de Amerikanen heeft het bombardement op Al-Shabaab geen burgerlevens geëist. Het Amerikaanse leger heeft sinds het aantreden van president Trump... de aanvallen op de terreurgroep sterk opgevoerd. Vorig jaar waren er bijna 50 luchtaanvallen. In Amsterdam overnachten enkele tientallen demonstranten op de Dam. Ze hebben daar tenten opgezet uit protest tegen de ontruiming van het gekraakte ADM-terrein begin deze maand. Ze zeggen dat ze nu dakloos zijn omdat de alternatieve plek die de gemeente heeft aangeboden in Amsterdam-Noord niet geschikt is. De demonstranten mogen tot de ochtend op de Dam blijven en moeten dan vertrekken. In de eredivisie heeft PEC Zwolle verrassend gewonnen van Feyenoord. De ploeg van Jaap Stam won thuis met 3-1. Het was zijn eerste wedstrijd als trainer van PEC Zwolle. Met de onverwachte overwinning heeft hij zijn club meteen uit de degradatiezone gehaald. Het weer, het is helder. Vannacht vriest het 3 tot 8 graden. Aan de, ochtend, aan de grond kan het min 10 worden. Het blijft de hele ochtend vriezen. Smiddags is het zonnig en 1 of 2 graden boven nul.